Kees Groot met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD heeft steeds meer te stellen met Rusland. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2016. Naast jihadistisch terrorisme is de AIVD vooral druk met digitale spionageaanvallen door Rusland. Daarnaast zijn er ook klassieke Russische spionnen actief in Nederland, schrijft de AIVD. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft met afschuw gereageerd op de gifgasaanval in Syrië. Daarbij kwamen waarschijnlijk vele tientallen burgers om het leven. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten spreekt van zeker 58 doden. Koenders vindt dat Europa tekortschiet bij het tegenhouden van deze chemische oorlogsvoering. Wel wijst hij erop dat er wordt gewerkt aan een VN-databank met bewijzen, zodat de daders voor de rechter kunnen komen. Frankrijk heeft verzocht om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad later vandaag. Een jongen met het syndroom van Down is door zijn basisschool in Utrecht terecht van school gestuurd. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De ouders van de jongen vonden dat de school discrimineerde. Het college is het daar niet mee eens. De school heeft er volgens het college alles aan gedaan om hem passend onderwijs te geven. Maar hij was in de klas langer niet te handhaven omdat hij steeds wegliep en schreeuwde. Ontvoerders die vorige maand in Amstelveen een man kidnapten... hebben een van zijn vingers afgeknipt. De politie heeft dat bekendgemaakt. De zaak zit vanavond in opsporing verzocht. Het slachtoffer, een Rotterdammer van 37, werd meegenomen bij een sportschool... door mannen met bivakmutsen. Een paar uur later werd hij zwaargewond teruggevonden in Leiden. Het weer vrij zonnig met wat stapelwolken. Aan zee is er kans op mist. Het is 13 graden op de Wadden tot 16 of 17 graden in het zuiden of zuidoosten.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 Uh veel vertraging geven. Op de A8 Amsterdam-Zaandam is een vrachtwagen gestrand bij Zaandijk. Daar rijdt het nu langzaam. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Terbrechtseplein een paar minuten vertraging. En richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel alweer 10 minuten extra.